Vijf uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Nieuw-Zeeland is opgeschrikt door een aardbeving. Die had een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Voor zover bekend is er nauwelijks schade aangericht en zijn er geen ernstige gewonden. Het epicentrum lag zo'n 15 kilometer uit de kust bij Christchurch. Daar zijn op zeker drie plaatsen grote rotsblokken afgebroken en in de oceaan gevallen, wat vooral grote stofwolken opleverde. Op de kop af vijf jaar geleden vielen er in Christchurch 185 doden... en werd daarvoor honderden miljoenen euro schade aangericht... bij een beving van 6,3 op de schaal van Richter. Onder meer de kathedraal van Christchurch werd daardoor verwoest. Er lopen nog steeds wederopbouwprojecten. In de Verenigde Staten is rechter Antonin Scalia overleden. Hij was een van de negen leden van het Hoge Rechtshof en werd gezien als een van de conservatiefste. De 79-jarige Scalia werd in 1986 benoemd. Over zijn opvolger is meteen een discussie ontstaan. President Obama zegt dat hij zijn grondwettelijke plicht zal vervullen en een opvolger voor Scalia zal aanwijzen. De Republikeinen willen de benoeming uitstellen tot na de presidentsverkiezingen in november. De democraten vinden het onverantwoord om zo lang te wachten. De Senaat moet de voordracht van een nieuw lid van het Hoge Rechtshof goedkeuren. En daarin hebben de Republikeinen de meerderheid. Paus Franciscus heeft in Mexico felle kritiek geuit op de leiders van de Rooms-Katholieke Kerk in het land. De paus vindt dat de Mexicaanse geestelijken zich veel meer moeten inzetten om het geweld van drugsbendes te stoppen. Mexico is al jaren in de greep van geweld door machtige drugskartels. Daarbij nou, zijn al duizenden mensen om het leven gekomen. Volgens paus Franciscus vragen de verschrikkingen van het drugsgeweld om profetische moed en maatschappelijke inzet van de kerk. Het weer, op veel plaatsen regen of natte sneeuw. In het noordwesten blijft het droog, minima iets boven het vriespunt.